De politie benadrukt dat het te vroeg is om iets te zeggen over een vermogelijk verband tussen de branden en het protest, maar zegt alle mogelijkheden te onderzoeken. Boeren mogen niet demonstreren bij het RIVM-pand zelf, maar op een andere plek in Beeldhoven. De veiligheidsregio's Utrecht, Groningen, Flevoland en Gooien-Vechtstreek verbieden vandaag protesten met trekkers. Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg waarschuwen voor onveilige situaties door een nieuwe wet. Die wet regelt dat strafrechters veroordeelden naar een gewone kliniek kunnen sturen in plaats van naar een tbs-kliniek. Onderzoeksplatform Investigo sprak met diverse GGZ-instellingen. Die zeggen dat de veroordeelden soms ernstige misdrijven hebben gepleegd en beveiligd moeten worden. Dat heeft al geleid tot geweld in GGZ-instellingen. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Psychiaters is de veiligheid van personeel en medepatiënten in gevaar. Volgens een van de psychiaters wordt de GGZ het afvoerputje van de maatschappij. Het aantal patiënten dat in het ziekenhuis wordt behandeld... is weer bijna op het niveau van voor de corona-uitbraak. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit is ruim 90 van de reguliere behandelingen hervat. De toezichthouder noemt dat een hele prestatie... na de drukte in de ziekenhuizen vanwege het coronavirus. Ondanks de inhaalslag nemen de wachtlijsten niet toe. Volgens de zorgautoriteit komt dat doordat sommige patiënten nog altijd wegblijven... uit angst om besmet te raken.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 Vakantie, vakantie, vakantie! Lekker erop uit. En misschien zelfs de grens over. En autopech? Daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Daarom nu Wegenwacht Europa Standaard met 20% korting. Dan is de beste hulp, ook in het buitenland, altijd dichtbij.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 the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. ハハハハ zeg maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Ze nemen mij nooit weg van jou Het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld Nu lig ik hier bij jou En zeg wat is er nou Het is twee uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap Als jij een ander was, was dat denk ik al klaar Maar dat je mij versterkt het werd. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt maar als je gaat vergeten eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd En dat je mij versterkt Dat waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf ze zegt maar als je gaat vergeet me niet Ik moet je wil.